Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse geheime dienst heeft presidentskandidaat Trump geadviseerd... om geen grote campagne-evenementen meer in de buitenlucht te houden. Dat schrijft de Washington Post op basis van meerdere bronnen. Anderhalve week geleden werd Trump op zo'n buitenbijeenkomst beschoten. Een van zijn aanhangers kwam om het leven. Agenten van de Secret Service zouden hun zorgen over de veiligheid in de open lucht... hebben gedeeld met de top van de Trump-campagne. Volgens de Washington Post is het campagneteam nu op zoek naar overdekte locaties... zoals basketbalstadions en andere zalen waar duizenden mensen in passen. Taiwan maakt zich op voor de orkaan Gaimi, die daar later vandaag aan land komt. Behalve windkracht 12 wordt er veel regen verwacht. Werknemers en scholieren hebben daarom vrijgekregen. De meeste vluchten zijn geannuleerd en de beurs blijft dicht. Het leger staat klaar om in noodgevallen te helpen. Als de orkaan Taiwan heeft verlaten, trekt hij richting het zuidoosten van China. In een onderzoek naar drugshandel heeft een politie-infiltrant zelf 100 kilo cocaïne ingevoerd, meldt Nieuwsuur. Het gebeurde bij een overslagbedrijf in de haven van Vlissingen... dat al langer werd verdacht van betrokkenheid bij drugsinvoer. De infiltrant, die zich voordeed als drugscrimineel... betaalde volgens Nieuwsuur 180.000 euro smeergeld aan de directie van het bedrijf. De drie directieleden zitten intussen vast. De burgemeester van Vlissingen heeft het bedrijf gesloten... en vorige week is het failliet verklaard. De advocaat van een van de directeuren zegt dat de politie zich met de infiltrant... mogelijk schuldig heeft gemaakt aan uitlokking. Het weer. Vannacht lokaal wat regen. Minima tussen 13 en 18 graden.